uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Griekenland heeft bij de vergadering van de Eurogroep vanmiddag in Brussel... geen nieuw voorstel ingediend voor het oplossen van de schuldencrisis. De irritatie over de Griekse houding zou groot zijn. De eurotop van regeringsleiders van eind deze middag gaat vooralsnog wel door. Vooraf was iedereen ervan uitgegaan dat premier Tsipras vandaag met voorstellen zou komen... om de onderhandelingen over een nieuw hulppakket te heropenen. Inmiddels wordt gezegd dat het voorstel morgen komt... Griekse diplomaten hebben al gezegd dat die nauwelijks zullen afwijken van het plan dat Tsipras vorige week indiende, nog voor het referendum. De politie heeft nog eens drie verdachten opgepakt voor de rellen vorige week in de Schilderswijk in Den Haag. In totaal zijn nu bijna 250 verdachten aangehouden. De meeste moeten volgende week voor de rechter verschijnen via snelrecht. De onrust in de Schilderswijk ontstond na de dood van de Arubaan Mitch Henriques. Hij overleed na een hardhandige arrestatie aan zuurstoftekort. Het lichaam van Henriques is op weg naar Aruba. Het vliegtuig met zijn lichaam vertrok aan het begin van de middag. Henriques wordt donderdag begraven. De begrafenis wordt betaald door de gemeente Den Haag. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen oud-SS'er Oskar Gröning. De man van 94 wordt ook wel de boekhouder van Auschwitz genoemd. Hij staat terecht voor medeplichtigheid aan de dood van 300.000 Joden. Tussen 1942 en 1944 werkte Greuning als onderofficier in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Hij haalde het geld uit de bagage van de Joden die aankwamen en naar de gaskamers werden gebracht. Greuning heeft nooit ontkend dat hij in Auschwitz heeft gewerkt, maar hij noemt zich een radertje in het geheel. Het weer, af en toe zon, maar ook wat wolken. De kans op buien neemt toe, vooral in het oosten van het land. Daar kan het ook omweren. Het is 25 tot 29 graden. In het westen koelt het al af. Morgen geregeld buien en af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Amsterdam-Amersfoort, laren langs langzaam rijden over 4 kilometer. A13 langzaam rijden richting Rotterdam vanuit Den Haag tussen Prins Klausplein en Delft. A15 richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht over 4 kilometer. Richting Gouda op de A20 tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk over 4 kilometer. A27 Utrecht richting Breda voor Lexmond 5. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Eveningen en Noorderloos 4 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Leuzen-Zuid 3 kilometer.